Sit van der Linde met het NOS-journaal. Chinese reddingswerkers hebben nog geen overlevenden gevonden bij het wrak van een neergestort vliegtuig. Het toestel met 132 mensen aan boord stortte gisterochtend neer in het zuiden van het land. De locatie van het wrak is gevonden, maar overlevenden zijn er niet aangetroffen, melden Chinese staatsmedia. Op een Zweedse middelbare school zijn twee vrouwen om het leven gekomen. Ze werden aangevallen, zegt de politie. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Volgens Zweedse media waren de vrouwen werkzaam op de school in Malmö. Een 18-jarige scholier is aangehouden. Hij zou zelf de hulpdiensten hebben gebeld en hebben bekend dat hij twee mensen had gedood. Toen de politie hem vond had hij een mes en een hakbel bij zich. De scholier handelde vermoedelijk alleen. Ruim 8000 Oekraïners hebben de afgelopen dag hun stad of dorp kunnen verlaten, meldt de regering van Oekraïne. Via zogenoemde humanitaire corridors konden zij langs het Russische leger richting veiliger gebied. De meeste evacuees, ruim 3000, kwamen uit Mariupol. Die stad ligt al twee weken onder vuur. De situatie verslechtert daar met de dag. De havenstad ligt bijna geheel in puin en drinkwater en voedsel raken op. De Corsicaanse separatist Ivan Colonna is overleden. Hij werd eerder deze maand in een gevangenis in Frankrijk aangevallen door een medegedetineerde en kwam in een coma terecht. Colonna zat levenslang vast voor de moord in 1998 op de Franse gouverneur op Corsica. Veel mensen zien Colonna als een held en de aanval op hem in de gevangenis leidde tot hevige rellen op Corsica. Parijs probeert het oplaaiende separatisme met gesprekken te temperen. Het weer nog. Vannacht kan er een mistbank ontstaan. Op sommige plaatsen is er kans op dichte vorst.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 let it show. know your friends, or else you will get burned. Gotta count on me, cause I can guarantee that I'll be fine. to lose. laatste tijd ben ik een beetje in de war. Ik denk de hele dag alleen aan jou. Ga er vandoor met iemand anders winkelkar. Ik denk de hele dag alleen aan jou. En op het werk verschijn ik zonder kleren. Wat is de laatste tijd er met me aan de hand? Ik zit de hele dag alleen aan jou. Wanneer het regent smeer ik me in met zonnebrand. Ik zit de hele dag alleen aan jou. Bij de Chinees daar vraag ik om een pizza punt. Ik zit de hele dag alleen aan jou. Alsof je door verliefdheid niet meer functioneren kunt.